Hij betreurt dat er doden zijn gevallen. De meldingen over het aantal doden dat bij de actie is gevallen lopen uiteen van 10 tot 19. Ook de Amerikaanse regering heeft laten weten dat het de slachtoffers van de Israëlische actie betreurt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanval veroordeeld... en wil net als de Europese Unie dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt. De Duitse bondspresident Keuler stapt per direct op. Dat is het gevolg van een omstreden interview met een radiozender over de Duitse troepen in Afghanistan. Volgens de CDU-politicus waren de troepen daar om de Duitse economische belangen veilig te stellen. Dat leidde vooral bij de linkse oppositiepartijen tot veel ophef. De 67-jarige Keuler werd vorig jaar mei herkozen. De gemeente Rotterdam heeft maatregelen gepresenteerd om de komende verkiezingen zonder problemen te laten verlopen. Zo komen er op 122 van de 316 stembureaus medewerkers van stadstoezicht. Ook zijn er regels opgesteld over wat kiezers wel en niet mogen doen in het stembureau. Burgemeester Abu Taleb heeft dat gezegd in een modelstembureau. Op 3 maart gingen bij de gemeenteraadsverkiezingen verschillende dingen verkeerd. Zo hadden een paar mensen meer dan één stempas en gingen kiezers soms met meer mensen tegelijk het stemhokje in. Eredivisie voetbalclub ADO Den Haag heeft een nieuwe trainer. Het is John van den Brom. De oud-international komt van AGOVV in Apeldoorn. Van den Brom volgt Maurice Stijn op. Die was de coach van de Haagse club sinds het vertrek van Raymond Attenveld. John van den Brom die speelde voor onder meer Vitesse en Ajax, tekent voor twee jaar bij ADO. Het weer vanmiddag in Limburg mogelijk een bui, in het noorden enkele op.